op een hulppost van de omstreden hulporganisatie GAF... zijn zeker 35 mensen gedood. Dat melden bronnen aan Al Jazeera. Ook zijn er gewonden, maar hoeveel is onduidelijk. De hulporganisatie begon eind vorige maand met het uitdelen van hulpgoederen. Sindsdien zijn er iedere dag meldingen van Palestijnen... die bij die hulpposten worden gedood. Onafhankelijke hulporganisaties uiten al weken felle kritiek op GAF. Doordat er te weinig distributiepunten zijn... worden Palestijnen gedwongen om gebieden waar geen hulp is te verlaten. Schiphol spant een kort geding aan tegen de eigenaar van een zonnepark langs de A9 vlakbij het vliegveld. Bij helder weer hebben piloten last van de schittering van de zonnepanelen. De luchthaven spreekt van een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid. Het zonnepark werd dit jaar opgeleverd en er staan 10.000 panelen in het weiland. De gemeente zei in maart dat de helft van de zonnepanelen moest worden weggehaald, maar dat wilde de eigenaar niet. Voor de illegale grenscontroles aan de Duitse grens bij Ter Apel en Sellingen in Groningen is een man van 54 uit Emmen opgepakt. Volgens RTV Noord was hij de organisator daarvan. Actievoerders controleerden auto's die richting Duitsland reden. En dat mag alleen door de marechaussee worden gedaan. Citroën-dealers en garages worden overspoeld met telefoontjes... na de terugroepactie van gisteren. 33.000 eigenaren van een Citroën C3 of DS3 kregen te horen... dat ze hun auto per direct niet meer mochten gebruiken. Vanwege een veiligheidsprobleem met de airbags. Airbags van het inmiddels failliete Takata kunnen scheuren als ze worden geactiveerd... waarbij er metalen deeltjes in het rond vliegen. Het weer op veel plaatsen zon, maar geleidelijk wel meer bewolking. Het is 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Morgen een zonnige dag. Het wordt dan 28 tot 33 graden.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 Daar sta je 25 minuten in de file tussen Maarsen en Knoop het Oude Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen 10 minuten. En op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Knoop het Raasdorp ook 10 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. I've done something good in another life. Yeah. Fifty shades with them baby blues. So immaculately designed. You got that smile, babe. You got that to the Mona Lisa, drive me wild, babe. I'd give it all just to keep you by my side, babe. I know it's gonna come. Fit right in like you the God went crazy when he passed. als je me nodig hebt, hier als je me zoekt. Pak mijn hand vast nog een keer, nog één keer op verzoek. Laten we dansen, tot je voeten niet meer kunnen. het tot het licht wordt en dan opnieuw beginnen. Laten we dansen. Wat kan je doen als er niets valt te zeggen? Niks te verklaren of niets uit te leggen. Ik weet ook maar een klein beetje van het leven. Ik heb de wijsheid toch niet een pacht hier bij deze, nee. Alleen het besef dat het soms niet eerlijk is. Maar wat koop je daarvoor als het lot beslist? Geen, je kan niks doen, alleen maar wachten. En tegen beter weten in met dat lot blijven lachen. Is een ultieme test voor een klein beetje rust, maar dit gun je niemand, dus ik blijf bij de kus. Plus het feit dat dansen de beste optie is, want de definitie van een optimist ben jij en je kent mij. Ik ben daar gevoelig voor, we moeten door, maar tegen welke prijs? Dus ik wil je laten weten door mijn hand uit te steken. Dat ik er ben van jou, hier, dus bij deze. Ik ben hier als je me nodig hebt, hier als je me zoekt. Pak mijn hand vast nog een keer, nog één keer op verzoek. Laten we dansen, tot je voeten niet meer kunnen. Dansen tot het licht wordt en dan opnieuw beginnen. Laten we dansen Laten we dansen. Laten we dansen. Laten we dansen. Laten we dansen. Ja, dus kom laten we dansen. En laat je dragen op een zee van uitgestoken hand. Niemand kan het doen met zulke grote last. Niemand die kan alles zien zonder iemand anders. En iedereen zijn route. Misschien kan de wetenschap dat je niet alleen bent. De pijn wel wat verzacht lot bracht ons samen en kijk waar we staan. Na twintig jaar ben jij nog steeds dat meisje vannacht. Vol levenslust en een eigenwijs karakter. Gezegend met de neiging om te blijven dansen. Het is zo verleidelijk jezelf te verliezen. In datgene wat geweest is alsof er niks verandert. Maar hoe groter de pijn en hoe groter het gemis. Laat je beseffen dat de liefde groter is. Dus ik wil je laten weten door mijn hand uit te steken. Dat ik er ben van jou. Hier, dus bij deze. Ik ben hier als je me nodig hebt. Hier als je me zoekt Pak mijn hand vast nog een keer, nog één keer op verzoek. Laten we dansen, tot je voeten niet meer kunnen. Dansen tot het licht op en dan opnieuw beginnen. Laten we dansen. Dansen om te beseffen, dansen om te vergeten dans om los te laten wat je even niet wil weten. Dansen zonder reden, dansen om te bewegen, dansen om te hopen, hopen, hopen, leven. Dans met mij vanavond, dan tot alles stilstaat en mocht het licht nooit uitgaan, dan zal ik aan jouw kant staan. Laat, laten we dansen, laten we dansen laten dansen. Dansen. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. fist like a glove. Oh, eh. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine another beat now, unless it's with you. I wanna dance another beat now, unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. Got a diamond heart, but work hard, nothing when I'm in your arms, don't go. Cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they right for you. not the beat, no Unless it's with you I wanna dance another beat, now, Unless it's with you dance, feet, Dance, dance, dance, dance, dance, they cry Is with you.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 Tot er een oplossing is gevonden blijft de polderbaan op zonnige dagen deels gesloten. En daardoor moet de luchthaven andere banen gebruiken wat leidt tot extra geluidsoverlast voor omwonenden. Bloemendaal heeft opnieuw de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van Nederland. 923.000 euro per woning, ondanks een bescheiden stijging van 2,1 procent. Vooral huizen tussen de 1 en 1,5 miljoen zijn schaars en populair. Ook omliggende gemeenten, zoals Haarlem en Heemstede, laten hoge woningwaarden zien. Maar volgens makelaars blijft een Bloemendaal door de combinatie van rust, natuur en ligging bijzonder gewild. De toekomst van het Houtfestival in Haarlem is onzeker. De gemeente wil geen vaste subsidie toezeggen... voor de periode 2026 tot 2028. En daarmee vallen ook evenementen als de stripdagen en de Big Sing... buiten de gegarandeerde regeling. Ze moeten allemaal opnieuw meedingen in een algemene subsidieronde. Door de onzekerheid overweegt de organisatie de stekker eruit te trekken. De financiële risico's zijn volgens hen zonder subsidies veel te hoog. De strandeigenaren in Zandvoort zien hun inkomsten dit weekend flink slinken... door spoorwerkzaamheden tussen Zandvoort en Haarlem en een afgesloten Zandvoortse laan... is het voor badgasten een ingewikkelde opgave om de Zandvoortse kust te bereiken. En dat zorgt vooral binnen de horeca voor veel frustratie. En met de voorspelde 32 graden lijkt een verkeersinfarct in de maak. De burgemeester van Zandvoort raadt een bezoek echter niet af. Hij raadt om een OV-fiets te huren. En dan nog weer.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 Dat meldt Al Jazeera. De aanval zou zijn gericht op een locatie van GAF... de omstreden organisatie die hulpgoederen uitdeelt. De Universiteit van Amsterdam heeft besloten voorlopig geen nieuwe samenwerkingen meer aan te gaan met Israëlische organisaties. De afgelopen maanden waren er in en rond de gebouwen van de universiteit meerdere protesten tegen de samenwerkingen. En Dubai heeft profvoetballer Quincy Promes uitgeleverd aan Nederland. Hij is bij Verstek al eerder veroordeeld tot twee celstraffen, onder meer voor het smokkelen van drugs. Promes werd vorige week aangehouden in Dubai. En het weer zonnig en later meer bewolking bij 23 tot 28 graden.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 Oh, is stay. my out the window. I cut the phone Break my so I can you I wanna put the call make my email You bugging what you bugging, who you bugging me. don't see it ain't cool. It's not hot you be calling me, trusting me, paging my people. You're just non-stop and it's not hot that you be leaving me messages every 10 minutes and then you stop by. When I first met you, you were cool. But it was game, you had me fooled. Cause 20 minutes after I gave you my number, you already had my mailbox full. So what? You bought a pair of shoes. What now? I guess you think I owe you. Oh, you. you have to come as much as you do. I give them back to you, through with you. And so what? My mama likes you. Like you. What now I guess you think I will too. Will do. Even if the I don't really care you you're a bugaboo. You make me out the window. to put the Break my so I can move. You a bugaboo, a bugaboo, I wanna put your number on call Make my you a bugaboo. You bugging what you bugging, who you bugging me? it? cool. Not hot. Then when I'm blocking your phone number, you call me over your best friend's house and it's not hot that I can not even go out with my girlfriends without you tracking me down. You need to chill out with that mess. Cause you can't keep having me stressed. Cause every time my phone rings, it seems to be you. And I'm praying that it is someone else. So what? You bought a pair of shoes. What now? I guess you think I owe you. Oh, you. you have to as much as you do. I give them back to be through with you. And so what? So what? what? You, what now? I guess you think doing the boss man, I need this job it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies that I need